Lot Lewin met het NOS Journaal. In Brussel zijn op een zaterdag drie mannen aangehouden voor de dodelijke vechtpartij begin vorige maand op de Wallen in Amsterdam. Daarbij overleed een 32-jarige man uit Voorthuizen. De arrestanten zijn Roemenen van 20, 22 en 27. De aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer was belaagd. Later bleek dat hij zelf ook meevocht. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een Sjiitisch heiligdom. Op het moment van de aanval waren er veel gelovigen aanwezig vanwege het aanbreken van een islamitische feestdag. Een man opende het vuur in het gebouw, 13 bezoekers werden gedood. Bij een vuurgevecht met de politie kwamen een agent en de schutter om het leven. Chemieconcern DuPont mag een deel van de productie in Dordrecht voorlopig niet hervatten. Na de lekkage gisteravond van de giftige stof formaldehyde werd de productie stilgelegd. De provincie Zuid-Holland eist dat de directie eerst aantoont dat de fabriek veilig is. Volgens het bedrijf was er gisteravond geen gevaar voor werknemers of de omgeving. De marechaussee onderzoekt het uitlekken van bewakingsbeelden... die waarschijnlijk zijn gemaakt bij kasteel Drakenstein... waar prinses Beatrix woont. Op het filmpje is te zien hoe een auto op een paaltje rijdt dat plotseling omhoog komt bij het toegangshek van het kasteel. De marechaussee bevestigt dat het gaat om authentieke bewakingsbeelden, maar wil uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen waar ze zijn gemaakt. En in Os is de politie op zoek naar een clown die met een mes en een hamer mensen de stuipen op het lijf zou jagen. Eerder werden in Almere ook al clowns gezien met een mes. De politie in Os neemt de zaak zeer serieus, zo staat in een open brief aan de persoon die de clown speelt. Het fenomeen horrorclown is waarschijnlijk overgewaaid uit de VS.